Maar die testlocaties zijn niet voor iedereen om de hoek. Zoals in Goeree Overflakkee in Zuid-Holland. Deze horecabaas maakt zich daar zorgen om. De testlocaties liggen hier niet om de hoek. Nee, nee daar moeten de jeugd of de mensen die even een bakje koffie willen drinken, moeten wel een extra inspanning doen daarvoor. Want ja, je ziet daar gewoon dat eh, de overheid een theoretisch vierkantje door een praktisch rondje wil persen, wat dus eigenlijk niet kan. Anderhalve meter of niet, clubs moeten nog steeds na middernacht dicht. In Breda blijven 32 kroegen morgenavond uit protest tot kwart voor één open. In het Groningse gaswinningsgebied blijven toch nog een aantal putten open. Zo kan de regering als het nodig is nog gas oppompen. Het kabinet beloofde in 2019 nog dat er vanaf volgend jaar bij een normale winter geen gas meer uit Groningen gehaald zou worden. Maar dat blijkt te optimistisch. Door de vulkaanuitbarsting op La Palma drijft een wolk met zwaveldioxide onze kant op. Zondag barstte de vulkaan op het Canarische eiland uit en daarbij kwam die giftige stof vrij. Volgens het RIVM kan de wolk waarschijnlijk geen kwaad. Het kan wel zo zijn dat de zonsopgang zondag wat roder is dan normaal. Een combi van turnen, acrobatiek, dansen en ook een teamsport. Dat is acrogym. De beste gymnasten van Europa zijn op dit moment op het Europees kampioenschap voor junioren in Italië. Zoals Luc van 17, die hiervoor turnde. Met acro is de balans tussen lenigheid, sierlijkheid, hoe je danst en de kracht wel heel belangrijk. En ook belangrijker dan bij turnen waar je bijvoorbeeld voor de mannen alleen maar heel veel kracht nodig hebt. En Nova van 19 gymt in een trio met drie meiden die op het EK Acrogym een serie oefeningen moeten laten zien hebben dan een balansoefening. Daar doe je dan de balanselementen, dat zijn de torens. Dan heb je een tempooefening, dat zijn de salto's. Dan word je zeg maar topje in de lucht gegooid. En dan een combi-oefening en dat is zeg maar een combinatie van eh, balans en tempo. Of de prijzen gepakt gaan worden is nog lang niet zeker. Hier in Nederland staan we zeg maar wel bovenaan, dus dat is wel goed. Alleen internationaal is dat nog altijd wel een beetje de vraag. En nu ook met corona weet je eigenlijk ook niet echt hoe eh, het bij de andere landen gaat. Dus dat is nog wel een beetje afwachten. Dit weekend staat de groep dus op het EK in Italië.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 Go forward without fear. Mamla makamandela pielela. Be good and kind to yourself. Be consistent in your effort. You are the solution. Bangini. believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. not believe in me? something, something, something. You've got to believe in something, something, something. You've got to believe in something. believe in me. acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody.